Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea over de oplopende spanningen tussen de landen lijken tot nu toe nog niks te hebben opgeleverd. De Zuid-Koreaanse president Park zei vanochtend dat Noord-Korea excuses moet aanbieden voor gewapende provocaties. Zolang het noorden geen excuses aanbiedt, gaat de propaganda via luidsprekers aan de grens door, zei Park. Via die luidsprekers zendt Zuid-Korea propaganda uit tegen het noorden, tot woede van Noord-Korea. Duitsland en Frankrijk willen dat er een gezamenlijke Europese aanpak komt voor het opvangen van vluchtelingen. Bondskanselier Merkel en premier Hollande willen dat er quota worden opgesteld voor het verdelen van migranten over EU-lidstaten. De twee leiders praten vandaag in Berlijn over hun voorstel voor zo'n verdeelsysteem. Dat moet onder meer Italië en Griekenland ontlasten, die te maken hebben met tienduizenden migranten. Ook Duitsland zelf heeft belang bij een Europese aanpak van het vluchtelingenprobleem, omdat het land dit jaar een record aantal migranten binnenkrijgt. dat leidt de laatste tijd tot spanningen en demonstraties tegen de komst van asielzoekers. Zo was er gisteravond opnieuw onrust in Duitsland. Bij de nieuwe opvang voor asielzoekers in Heidenau bij Dresden zijn voor de derde avond op rij rellen uitgebroken. Daarbij vielen enkele gewonden. Eerst was er een rustige demonstratie van linkse betogers die de asielzoekers welkomstgroeten toeriepen. Toen de demonstranten naar het station liepen kwamen ze rechtse betogers tegen en braken er gevechten uit. De politie zette traangas in. Vrijdag en zaterdagavond protesteerden rechtsextremisten tegen de komst van asielzoekers. Ook toen braken rellen uit, waarbij zeker 31 politiemensen en enkele betogers gewond raakten. Het weer, lokaal nog een enkele bui en het koelt af naar zo'n 15 graden.